Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitie ziet een aantal mensen die betrokken waren bij het omstreden tv-programma op de eerste hulp van het VU Medisch Centrum als verdachten. Dat zei Peter Plasman, advocaat van acht gedupeerden in Nieuwsuur. Justitie verhoort momenteel verdachten en getuigen in de zaak, zei Plasman. De officier van justitie heeft hem een paar weken geleden gezegd dat het ziekenhuis verdachte is. Ook voorzitter Mulder van de Raad van Bestuur en het hoofd van de spoedeisende hulp Bonjer zijn volgens Plasman verdacht. Voor het tv-programma van RTL 24 uur tussen leven en dood werden 35 camera's opgehangen op de spoedeisende hulp van het VUMC. Het programma van producent iWorks werd na één uitzending geschrapt vanwege de ophef over de privacy van patiënten. Plasman verwacht dat justitie de zaak binnen een paar weken heeft afgerond. De ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke variant. Dat zei partijleider Slop in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Slop vreest dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. We blijven maar voortmodderen terwijl de zorgen bij burgers en politici groter worden. Het democratische draagvlak voor de huidige aanpak neemt af. Wij willen kijken of er nog een derde weg is. De partij heeft de Tilburgse hoogleraar Graafland gevraagd onderzoek te doen. Slop hoopt dat dat onderzoek na de zomer klaar is. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft VVD Tweede Kamerlid Charlie Abtroot voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij moet CDA Jan Baaier opvolgen. Abtroot staat ook op de kandidatenlijst van de VVD voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Als hij wordt benoemd tot burgemeester dan trekt hij zich terug als kandidaat Kamerlid. Abtroot zit sinds 2003 in de Tweede Kamer. Daar is hij onder meer woordvoerder op het gebied van verkeer en vervoer. Het weer vannacht bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog regen. Morgen overdag eerst bewolkt, in de middag ook periode met zon, vooral in het westen.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 My love and my trust if you was One more time. my boyfriend. This all my life. The air that I breathe all that I believe in, I promise I'll give my life. My love and my trust if uh.